Kees met het NOS-journaal. Bij Lelystad is een sportvliegtuigje neergestort. De enige inzittende heeft het niet overleefd. Volgens de brandweer ligt het vliegtuigje zwaar beschadigd in een akker in de buurt van het vliegveld van Lelystad. Het is niet duidelijk of een man of een vrouw het toestel bestuurde. Ook over de oorzaak van het neerstorten is nog niets bekend. Mandy Pijnenburg, die in de Dominicaanse Republiek vastzat voor drugsmokkel, is al sinds november 2009 uit de gevangenis. Vanmorgen kwam ze aan op Schiphol waar de indruk bestond dat ze net uit de cel was. Maar in werkelijkheid was ze al anderhalf jaar vrij, al mocht ze de Dominicaanse Republiek niet verlaten tot haar straf er volledig op zat. Die informatie werd verzwegen omdat de mannen die haar hebben zouden hebben gedwongen tot de smokkel achter haar aan zouden kunnen komen. Het OM heeft zwaardere aanklachten ingediend tegen verslavingsdeskundige Keith Bakker. Hij wordt nu ook beschuldigd van verkrachting van vrouwen die in zijn kliniek werden behandeld. Hij heeft volgens het OM ook minderjarigen misbruikt. Tot nu toe werd hij alleen beschuldigd van ontucht. De rechter bepaalt donderdag of het voorarrest van Bakker wordt verlengd. De gemeente Moerdijk moet de kosten betalen van het opruimen van het bluswater van de brand bij Chemiepak. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De gemeente moet er ook voor zorgen dat het water verwijderd wordt uit de schepen waar het al maanden in opgeslagen ligt. Het bedrijf dat het water opgeruimd heeft had Moerdijk voor de rechter gesleept omdat de gemeente weigerde te betalen. Moslims die in de Duitse profclubs voetballen hoeven zich op speeldagen niet aan de ramadan te houden. Dat heeft de Centrale Moslimraad in Duitsland gezegd. Tijdens de ramadan mogen moslims van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken. Een sportprestatie op niveau is dan uitgesloten. Daarom mogen de voetballers de vaste dagen later inhalen, zo heeft de moslimraad besloten. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 3 kilometer lengte staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 4 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Vianen 4 door werkzaamheden. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3. A10 West naar Zaanstad voor de Continental 3. A12 van Arnhem naar Utrecht bij de afrit Maarn 4 kilometer. Er staat een auto met kerven geschaard. Beide rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Terbrechtseplein 4 door werkzaamheden. A20 vanuit Gouda is dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar wordt aan de weg gewerkt. De N15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en Rozenburg 3 kilometer.